Clemens Peters met het NOS Journaal. Het Somalische leger heeft na ruim een dag een einde weten te maken aan de bloedige aanval op een hotel in Mogadishu. Terroristen lieten vrijdagavond twee autobommen afgaan en bestormden daarna schietend het hotel in de Somalische hoofdstad. Sindsdien hadden ze zich daar verschanst. Alle terroristen zouden inmiddels zijn gedood. Er is ook een onbekend aantal burgers gedood. Hotels zijn vaker het doelwit van jihadistische aanslagen in het Oost-Afrikaanse land... dat al jaren geteisterd wordt door de terreurgroep Al-Shabaab. PvdA-prominent Bram Peper, oud-burgemeester van Rotterdam... en voormalig minister van Binnenlandse Zaken, is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Peper was vanaf 1982 16 jaar lang burgemeester van Rotterdam. Daarna was hij enige tijd minister van Binnenlandse Zaken in het tweede kabinet Kok. Peper was enige tijd getrouwd met VVD-prominent Nelly Kroes. Hij is 82 jaar geworden. In Ecuador is een enorme hoeveelheid cocaïne onderschept... waarvan een deel als bestemming de haven in Rotterdam had. In totaal 3500 kilo cocaïne zat verstopt in twee containers met bananen. Eén vrachtwagen werd op weg naar de havenstad Guayaquil onderzocht. In de truck zaten 92 kisten met in totaal 2300 pakjes cocaïne van een kilo per stuk. In een tweede vrachtwagen in een havenstad, elders in dezelfde regio, werden 87 kisten met in totaal meer dan 1200 pakjes gevonden met het witte poeder. De drugs werden ontdekt door speurhonden en in beide gevallen is een aanhouding verricht. Op de EK Atletiek heeft de Nederlandse 4x400 meter vrouwen estafette ploeg gisteravond goud gewonnen. En dat betekent de derde gouden medaille voor Femke Bol. Ze won namelijk ook goud op de 400 meter individueel en op de 400 meter horden.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 You were out of my way. So much has changed, so where did you go? Tell me you love me, or tell me you're leaving Don't keep me waiting here all night Cause you weren't already ready for someone Someone to stay right by your side Oh, I don't wanna let you go I'm a little lost without you, a little lost without you My darling, you were tight count of the days So lost in a haze Wherever I go I feel you You say you needed some time to Go back and find you How could I know? Well tell me you love me Or tell me you're leaving Don't keep me waiting I'm a little lost without you, a little lost without you, my darling, you are all I know. I'm a little lost without you, a little lost without you, without you by my side.